Steeds meer huishoudens hebben problemen met het financieren van hun restschuld. De ministers Blok en Dijsselbloem schrijven aan de Tweede Kamer dat vorig jaar 4500 mensen een restschuld hebben overgehouden aan de verkoop van hun woning. Een jaar eerder waren dat er nog 3700. Daarbij zijn de woningen met de nationale hypotheekgarantie niet meegerekend. De gemiddelde hoogte van de restschuld was 60.000 euro. PvdA-leider Samsom vindt de oproep van PVV-leider Wilders om aangifte te doen tegen hem en PvdA-voorzitter Spekman een merkwaardige actie. Volgens Wilders hebben Samsom en Spekman in interviews uitspraken over Marokkanen gedaan die veel verder gaan dan die van Wilders. Volgens Samsom zijn de uitspraken niet te vergelijken. De PvdA wil de problemen oplossen, Wilders gebruikt de problemen om mensen op te hitsen, zegt Samsom. In Schaik in Brabant is ruim 7500 liter chemisch afval gevonden, waarschijnlijk afkomstig van de productie van drugs. De vloeistoffen zijn verpakt in enkele tientallen vaten en jerrycans. De grond moet worden gereinigd omdat ze een van de vaten is gaan lekken. In Noord-Brabant en Limburg wordt vaker drugsafval gedumpt. Vorige maand alleen al werden bij de Belgische grens 35 vaten chemicaliën gevonden. Het weer de komende uren en nacht kan een bui vallen. Morgen van tijd tot tijd zon, maar ook wat buien, soms met onweer en hagel. Het westen blijft vrijwel droog. Het wordt 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de AMB. De grootste drukte in de Randstad is wel voorbij. Dit zijn de files die nog over zijn. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. En richting Amsterdam voor knooppunt Muidenberg 2.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 一梦悬白。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 you can't trust a girl on judging by the cover. They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried her. They'll leave you penniless. With desire. Gaza. Zandvoort.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 106.9 ZFM DeLorean I did best I can, did we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 You gotta take this life and live it all you can. Quest'ansia le souvenir. edges. All your perfect imperfections. Give your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 when I lose, I'm winning. Cause I give you all. actions. Give your Wish me love, oh, wishing well, the kiss and tell, oh, wishing well.